Mark Visser met het NOS-journaal. Een zwarte maandag op de effecten het gebleven. Wel is de stemming nerveus en is in Hongkong de Hang Seng-index geopend met een stevig verlies van 2,6 procent. Op andere beurzen zijn de verliezen kleiner. In Tokio staat de Nikkei op, eh, na twee uur handel op een verlies van ruim een procent. Gevreesd wordt voor een bloedbad na de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Zaterdag oordeelde de kredietbureau Standard Poor's voor het eerst in de geschiedenis dat de Verenigde Staten niet langer de triple E status waard zijn. Beleidsmakers probeerden afgelopen weekend de schade te beperken. De ministers van Financiën en centrale bankpresidenten van de G7 kwamen kort voor opening van de beurs van Tokio met een gezamenlijke verklaring. Daarin beloofden ze gemeenschappelijke actie om de financiële markten te ondersteunen. Gisteravond laat kwam de Europese Centrale Bank met een vertrouwwekkende maatregel. De ECB kondigde aan om staatsleningen te zullen kopen waar dat nodig is. Het gaat met name om staatsobligaties van Spanje en Italië. De rente daarop is de laatste weken sterk gestegen. Het opkopen van de schuldpapieren moet de rente omlaag brengen en moeten vertrouwen in de Zuid-Europese landen versterken. In Den Haag is een stadsbus die rijdt op aardgas tegen een gevel in de Grote Marktstraat gereden. Op het dak liggen vier gasflessen waarvan er zeker twee lek zijn. Wordt geprobeerd de flessen gecontroleerd te laten leeglopen. Er is een waterkanon ingezet om het gas neer te slaan. Brandweer heeft het voorzorg de omgeving afgezet. Twaalf mensen hebben hun huis moeten verlaten Volgens de brandweer moest de buschauffeur uitwijken voor een tegemoetkomende bus. En hij zag daarbij een luifel over het hoofd en reed er tegenaan. Het weer. Toenemende bewolking en kans op buien. Overdag in het hele land regen en kans op onweer. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS.